Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Verenigd Koninkrijk wil misschien tanks leveren aan Oekraïne. Dat zegt de Britse nieuwszender Sky News. Het zou zomaar eens een kantelpunt in de oorlog kunnen worden, zegt onze buitenlandcollega Giem. Oekraïne krijgt op dit moment al tanks van een aantal Oost-Europese landen. Maar dat zijn wat oudere modellen. Maar Oekraïne wil graag moderne westerse tanks. Maar veel West-Europese landen zijn nog wat terughoudend met het leveren van zulke zware wapens. Omdat ze bang zijn dat ze daarmee de oorlog verder escaleren. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zegt op Twitter dat hij dankbaar is voor wapens uit het Westen... maar dat het nog niet genoeg is om de oorlog ook te winnen. De politie in Brazilië is begonnen met het ontruimen van een groot kamp met supporters van de voormalige president Bolsonaro. Er zijn al honderden mensen opgepakt en afgevoerd. Het is een reactie op gisteren toen duizenden aanhangers van Bolsonaro, de vorige president dus, overheidsgebouwen bestormden en vernielden. Gareth Bale stopt met voetballen. Het is de sterspeler van Wales en hij ging tien jaar geleden de boeken in... omdat hij voor 100 miljoen euro naar Real Madrid ging. Op dat moment een recordbedrag. Met die club won Bale vijf keer de Champions League. De afgelopen jaren had hij wel vaak blessures en dus stopt Bale nu met voetballen. Ja, gezondheid. Er raast een flinke griepgolf door ons land. En dat zorgt ook voor veel ziekmeldingen. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen en verpleeglocaties loopt de boel in de soep... doordat veel mensen ziek zijn. En ook deze mensen merken dat het gesnotter zorgt voor gedoe op het werk. Meestal als ze ziek zijn duurt het echt wel een week, twee weken voordat het voorbij is. Ik heb hem zelf ook gehad. Bij mij duurde het drie weken, had ik geen stem. Totdat hij weer terugkwam. Ik eh, werk eh, op een school met huiswerkbegeleiding en... Ehm, wel gemerkt de laatste paar weken dat er gevraagd werd eh, om te wisselen of eh, dat mensen konden invangen? Ja, hier doen het gewoon met de middelen die we hebben. Als iemand ziek meldt moet je gewoon ietsje harder werken. Twee vakbonden trekken nu aan de bel en zeggen dat veel verpleegkundigen en artsen helemaal kapot zijn. Ze werken weer extra veel om dat de diensten van de zieke collega's op te vangen. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plekken droog. Het is nu een graad of 8. Morgen begint eerst zonnig, later op de dag wel bewolkt en ook wat regen. Dan een graad of 8.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 There's a thousand reasons not to try, but it's one enough to change your mind? There's a hundred ways to break your heart, but I'll never know if we don't start. There's a hundred signs to let you go, but is one enough?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 De Braziliaanse politie heeft opnieuw honderden radicale aanhangers opgepakt van oud-president Bolsonaro. De arrestaties volgen op de gewelddadige bestorming gisteren van overheidsgebouwen in de hoofdstad Brazilia. Pakistan krijgt zeker 8 miljard euro voor herstel van de schade... na de grote overstromingen van vorig jaar. Dat is afgesproken op een conferentie van de Verenigde Naties in Genève. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen bewolking en smiddags regen. En net als vandaag wordt het ongeveer 8 graden. be She's got me love stoned man. I swear she's bad and she knows I think that she knows She's freaky, she knows it She's freaky, but I like it She's flawless like some uncut eyes. I hope she's going home with me tonight.